uur. Dit is Lieselot Thomassen met veiligheid plaatst vraagtekens bij de uitbreiding van Schiphol. Voordat de luchthaven mag groeien moeten eerst de risico's van het vliegverkeer op en rond Schiphol worden aangepakt. De raad schrijft dat in een rapport. Het ontwerp van de luchthaven en de manier waarop het vliegverkeer wordt geregeld levert structurele problemen op. Volgens de onderzoeksraad kan de veiligheid daardoor in het geding komen. Jihadisten zouden met behulp van drones met explosieven aanslagen kunnen plegen. Daarover maakt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Schoof zich zorgen in zijn driemaandelijkse analyse. In Syrië en Irak maakt IS al gebruik van bewapende drones. Die methode wordt verheerlijkt op mediakanalen van IS en kan inspirerend zijn voor jihadisten in het Westen, schrijft Schoof. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat terroristen een aanslag in Nederland voorbereiden. Op een schaal van vijf blijft het dreigingsniveau staan op vier. Een docent in Zwolle is ontslagen nadat er kinderporno was aangetroffen op zijn computer. De man van 51 zou vorige maand zijn aangehouden door de politie. De leraar meldde daarna zelf bij de schoolleiding dat hij verdacht wordt van het bezit van kinderporno. Daarop werd hij ontslagen. De school en de politie denken niet dat de man zelf kinderen heeft misbruikt. Justitie doet onderzoek naar hem. Unilever wil af van zijn margarineproducten, waaronder Blueband en Becel. Er wordt gezocht naar een bedrijf dat de tak wil overnemen. De verkoop is een reactie op een eerder overnamebod van Kraft Heinz op Unilever. Het bedrijf wil bewijzen dat het zelfstandig beter af is... en stoot onderdelen die te weinig opleveren af. De verkoop van de tak is opvallend, want margarine vormde bij de oprichting van Unilever in 1930 de basis van het bedrijf. Het weer, veel bewolking, maar vooral vanmiddag ook wat zon. Het wordt 9 tot 12 graden. Vanaf morgen wordt het steeds iets zachter, met in het weekend ook meer zon. Vooral zondag, dan kan het 21 graden worden. Dit was het ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad zijn de meeste files aan het oplossen, maar er zijn nog een paar uitzonderingen. Dit zijn de belangrijkste. De A1 Amersfoort Amsterdam tussen naar de vesting en knopen 9 kilometer. Zojuist is de weg weer vrijgegeven. De A6 Lelystad Muiden tussen Almere Haven en knooppunt Muidenberg 7. De A10 Noord is weer open. Er was een ongeluk in de Zeeburgertunnel. Nou, dat is achter de rug. Maar tussen het Koenplein en Schellingwoude staat nog 5 kilometer file.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 we go out at night, and the world starts feeling right. she don't care about Hollywood. I know you don't believe it, but this time I really mean it. I hope it's clearly understood. West LA or oh. New York or Santa Fe or oh.